de titels. Op de winterspelen pakten ze samen het podium op de 500 meter short track. Meller werd tweede, Jens derde. De broers droomden hier al jaren van. Volgens Jens is dit gezamenlijke succes het mooiste moment van het toernooi. Drie nepagenten moeten manen de cel in voor het oplichten van ouderen in Overijssel en Limburg. De mannen maakten slachtoffers wijs dat er inbraakgevaar was en lieten hen waardevolle spullen en pincodes afgeven, zogenaamd voor de veiligheid. De daders kregen zelfstraffen tot 18 maanden en moeten een schadevergoeding betalen. In Amerika hebben belangengroepen de regering Trump aangeklaagd voor het schrappen van een milieurichtlijn. Die richtlijn was de basis voor veel milieuregels. Volgens de groeperingen is het besluit illegaal, maar president Trump zegt dat het veel geld bespaart en dat het goed is voor de auto-industrie. En trams in Den Haag en Rotterdam rijden de hele nacht door. Dat doen ze om te voorkomen dat er ijs op het spoor komt. Zo kan straks de dienstregeling door blijven gaan, meldt de regionale omroep. Ook wordt er op perrons gestrooid. Vannacht kan een aardig pak sneeuw vallen. Het Veronica Weer van Weer Online. Sneeuw dus, en het komt vanuit het westen. Morgen eerst regen of ook sneeuw. Later wordt het droog, dan maximaal 6 graden. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. from Mohammed Kaz had smashed us soul. something should happen Veronica. Thank you. goed met eh, deze heerlijke nummers. Veronica. Join the club. Radio Veronica. Veronica. Oh, wat een nacht. I I the the Saw ghost of of Elvis on Followed him him up to gates and watched walk right through.